met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een school in het zuiden van Turkije zijn minstens vier doden gevallen, onder wie de schutter. Twintig mensen raakten gewond, meldt de gouverneur van de regio waar de school ligt. Volgens hem was de schutter een student en gebruikte hij een wapen van zijn vader. Gisteren was er ook al een schietpartij op een school in Turkije. Daarbij raakten 16 mensen gewond. In Italië is levenslang geëist tegen een Nederlander... die wordt verdacht van de moord op drie mensen in Milaan man van 28 uit Middelburg zou een kledingmagazijn in brand hebben gestoken. Op dat moment lagen daar drie jonge mensen uit China te slapen. De Nederlander werkte in opdracht van twee anderen uit China. Hij moest de drie jongeren bedreigen vanwege een openstaande schuld. Tegen de opdrachtgevers is ook levenslang geëist. De Nederlander ontkent de brand in Milaan te hebben aangestoken. De documentaire van presentatrice Hila Noorzai over de Taliban is weer te zien op NPO Start. Begin dit jaar werd de documentaire offline gehaald... nadat een Afghaanse vrouw die in de serie is te zien was opgepakt. Ze was in de documentaire heel open over de onderdrukking van vrouwen door de Taliban... en kwam herkenbaar in beeld. Volgens Noorzai heeft de documentaire geen rol gespeeld bij die arrestatie. Alle vrouwen die in de documentaire te zien zijn... hebben inmiddels hun toestemming gegeven om de serie weer online te zetten. Een van hen heeft gekozen om onherkenbaar gemaakt te worden. En Michiel Kramer stopt na dit seizoen met betaald voetbal. De spits van RKC Waalwijk vindt het na 18 seizoenen genoeg. Kramer is 37 en komt dit seizoen maar sporadisch in actie bij zijn ploeg uit de eerste divisie. De spits viel vooral op met zijn gedrag. Zo werd hij bij Feyenoord uit de selectie gezet... nadat hij als wisselspeler in de rust van een bekerwedstrijd een broodje kroket at. Kramer gaat zich nu richten op een loopbaan als trainer. Het weer, steeds meer bewolking, maar het blijft wel droog bij maximaal 19 graden vanmiddag. Vanavond kan er wel weer wat regen vallen. Morgen wordt een dag met veel zon, maar ook enkele buien. Het is dan iets frisser met een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Het wordt alsmaar korter en korter. Wat nog opvalt in de regio is de N9. Die is in beide richtingen dicht bij Juliana Dorp. Komt door politieonderzoek en dat duurt nog tot na het middaguur.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 You swore you had control of it. When I stood back, you slipped on your support. taking it back, taking back my life. Taking it back, I'm taking it back, taking back my life. Ain't nobody got no business stressing all the time.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 You make me shake and I'm never mistaken. with words and so long heavenly eyes, so innocent and blue, with only a name. But where are you? London or Paris, New York or Rome, in love with someone, around on your own.